Vijf uur, Freddy van met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over de mogelijke arrestatie van Mutassim Gaddafi... de vijfde zoon van de verdreven Libische leider. Leden van de Nationale Overgangsraad hebben gemeld dat Mutassim gisteren werd opgepakt toen hij de havenstad Sirte probeerde te ontvluchten. Maar een officiële woordvoerder van de raad zegt dat hij dat niet kan bevestigen. Mutassim Gaddafi was veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader en had een prominente functie in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het fotomodel Talita van Zon. Als het bericht klopt dat hij is opgepakt, is het voor het eerst dat een familielid van Gaddafi in handen komt van de Nationale Overgangsraad. De Britse premier Cameron wil de regels voor de troonsopvolging veranderen. Hij vindt dat vrouwen en katholieken niet langer moeten worden gediscrimineerd. Zo wil Cameron af van de regel dat jongens bij de troonopvolging voorrang hebben op een oudere zus. Verder verliezen leden van de koninklijke familie nu nog hun recht op de troon als ze trouwen met een Rooms-katholiek. Cameron noemt dat niet meer van deze tijd. De premier doet zijn voorstellen in een brief aan alle landen waarvan koningin Elisabeth staatshoofd is. Om de regels te wijzigen is de goedkeuring van alle 16 regeringsleiders nodig. Israël heeft formeel excuses aangeboden aan Egypte voor het doden van zes Egyptische politieagenten in augustus. De doden vielen bij een schietpartij aan de grens tussen Israël en Egypte. Israëlische veiligheidsagenten waren op zoek naar een groep militanten... die aanslagen hadden gepleegd in het zuiden van Israël. De dood van de politieagenten leidde tot woedende reacties in Egypte. Israël had eerder gezegd de schietpartij te betreuren... maar wilde de zaak onderzoeken alvorens verontschuldigingen aan te bieden. Het weer. Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal komt de temperatuur dicht bij het vriespunt.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 never ever think of counting sheep when your lonely heart has learned its lesson. You'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him most of all. possible vijf minuten over vijf op een hele vroege donderdagochtend, je zou kunnen zeggen... in de wee small hours of the morning. En daarover zong een dochter. En die dochter zong dan weer uit het repertoire van de vader. Ik heb het over Nancy Sinatra. Frank Sinatra die nam dat in de jaren 50 op. En eh, een paar decennia later zette Nancy Sinatra het nog eens een keer op de plaat... dat in the wee small hours of the morning. Goedemorgen, dit wordt het laatste uur. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En voor degenen die het gemist hebben... de afgelopen nacht zijn we bezig geweest met opnamen te draaien uit de uit het programma De Wereld Draait Door Recordings. Je hebt afgelopen zaterdag op eh, de televisie de eerste aflevering kunnen zien. En het komend uur laat ik een aantal opnamen horen van eh, registraties... die je aanstaande zaterdag kunt zien. Vanaf 11 uur op Nederland 3. Je kunt namelijk komend uur luisteren naar Marieke Jager... die een liedje zingt uit het repertoire van de Beatles. En Benny Jolink, die gaat... Eh, Johnny Cash zingen. Dus blijf in ieder geval bij het toestel. En Wouter Hamel, dat is ook iemand die eh, de komende dagen voorbij komt op Vara Radio. Radio 2 namelijk. Hij zal namelijk eh, aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 de muzikale gast zijn in Spijkers met Koppen. Maar zeer onlangs was hij hier ook op Radio 1 te gast. 26 september jongsleden in Met het oog op morgen. En toen zong hij daar Touch the Stars. I could hold. Yeah. Won't you get a little closer? Won't you waste a little time? Get a little closer to this lonely heart of mine. I was made to love you, dear. You were made to disappear. I was made to hold the gun, and you were made to shine. If only I could touch the stars and find a way out of this bar. If only I could find someone, someone to hold. Yeah, someone to hold. Uh. the stars. zaterdag heb je hem nog kunnen zien op de tv met een liedje van Jeff Buckley. Maar hier dan met eigen repertoire te vinden op zijn jongste cd Green. Wouter Hamel, Touch the Stars. En deze opname die werd 26 september jongsleden gemaakt. Want toen was hij de muzikale gast in Met het oog op morgen. Vorige week toen heb ik een vraag gesteld over Tony Bennett. En degene die eh, een mailtje hebben gestuurd naar eh, de vader, de nachtkind anders... die hebben kans gemaakt op die cd van Tony Bennett. Die nieuwe cd, Duets Number 2. Waarop hij zingt met eh, anderen. Onder andere met Sheryl Crow. Someday you'll come along the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Till at him and smile, he'll understand. And in a little while, he'll take her hand. And though it seems absurd, I know And so all else above, she's waiting for. I'm waiting for. Is dat niet mooi? En dan te bedenken dat het in 1924 al gecomponeerd werd door George Gershwin. De oorspronkelijke titel is The Man I Love. En er werd op een gegeven moment ook een eh, andere versie gemaakt... die dan door een man gezongen kon worden. En dan heette het The Girl I Love. Ja, dat kon in de jaren dertig nog niet dat een man ging zingen The Man I Love. Tegenwoordig <laughs> kan dat wel, maar toen kon dat absoluut nog niet. In ieder geval, je hoorde nu The Girl I Love... met daarin de stem van Tony Bennett en Shell Crow... en deze versie is te vinden op de nieuwe Tony Bennett CD Duets en vorige week was de vraag die ik stelde in de jaren 90... toen is er een eh, collega van Tony Bennett geweest, min of meer een tijdgenoot... maar wel iemand die hetzelfde repertoire zingt als Tony Bennett. Die heeft toen ook twee cd's uitgebracht, Do It's en Do It's Too. Wie was de desbetreffende persoon? Nou, het antwoord dat ik wilde weten, dat was Frank Sinatra. Een andere vraag die ik stelde, ik liet namelijk horen... The Lady is a Tramp, waarbij je Tony Bennett hoorde met een dame. En wie was de dame? De dame was Lady Gaga. Nou, degene die de juiste oplossingen naar De Nacht Vinkt Anders heeft gestuurd. Er waren er meerdere, maar degene die dan uiteindelijk eh, de cd heeft gewonnen... dat is Lisbeth Span. Die woont in Uithuizen. En die zal, als het goed is, morgen in de loop van de dag... via TNT de envelop met inhoud in de bus krijgen... met daarin de cd Do It's Number 2 van Tony Bennett. Ik neem weer mee naar de Wereld Draait Door recordings. Je kan het allemaal zaterdagavond op de televisie zien. Marieke Jager met een liedje uit het repertoire van John Paul, George en Ringo. up, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He went on shoe shiny. he got Told him football he got, monkey finger he shoot, Coca Cola he said, I know you and you know me. One thing I can tell you is you got to be free, come together. He back production, he got Warren's but he got Spinal Cracker, van John Paul, George en Ringo. En dan is het te vinden op de LP Abbey Road, Come Together. En hier dan gezongen door eh, Marieke Jagers als ze dat... Eh, Onlangs D en dan ben ik weg in Amsterdam. En dat had dan te maken met de opname van de televisieregistratie van De Wereld Draait Door Recordings. En zaterdagavond dan eh, kan je het allemaal zien en horen. Marieke Jager. Je kan het trouwens ook nog eh, op een andere plek zien dan op de beeldbuis. Mm, ze zal morgenavond in Amersfoort optreden in de kelder. En zaterdagavond dan is ze ook aanwezig in Vlissingen. De Piek, dat is de locatie waar ze dan... Uh, live and kicking en wel te zien zal zijn. Marieke Jager dus, maar hier van eh, de Wereld recording met Come Together. Deze dame die was gisteravond nog in Rotterdam te zien. Ze komt uit Spanje, maar zet maar even opnieuw op. <laughs> Ze komt uit eh, Spanje en eh, wat je hoort dat klinkt behoorlijk Engels... maar dat is niet zo verwonderlijk, want ze heeft opname gemaakt in Schotland... met de mannen van Bel en Sebastian. Hier is Russian Red. I hate you, but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you, but Shanghai Above in the sky Every time I travel far I think about you by my side to het eh, knutselwerk van één persoon, Ernest Green, een Amerikaan. En hij noemt zich Washed Out. Wat je van hem hoorde, dat heet eh, Amor Fati. Overmorgen dan staat zij in Carré. Ze komt uit eh, Canada en werd ooit bekend met dit melodietje. Feist. alweer. Dit is 1, 2, 3, 4. En je hoorde de Canadese zangeres Feist... die overmorgen op de bühne van het Koninklijk Theater Carré zal staan. Feist 1, 2, 3, 4 dus. Even een uh, mededeling van huishoudelijke aard. Volgende week dan is er geen De Nacht Klinkt Anders. Wat is er dan volgende week? Dan verzorgt de... Human. Dat is de omroepvereniging van het Humanistisch Verbond. Een eh, extra uitzending en die zal geheel in het teken staan van Jacques Brel. En over twee weken dan... Eh, zijn we er gewoon weer hier met De Nacht Anders van de Valen. Maar goed, volgende week dus eh, een Jacques nacht, verzorgd door de collega's van Human. Het programma komt vanuit De Smet in Amsterdam... en zal gepresenteerd worden door Theodor Holman. Toegekomen ben ik nu aan het Franse drietal Minage à Trois. Je krijgt zo dadelijk te horen Alpha Blondie met Brigadier Sabari. En dat ken je misschien een andere uitvoering van eh, een groep die zich noemt De Twee Belgen. En dan onder de titel Operation Coup de Poing. Wat ik je laat horen, Brigadier Sabari van Alpha Blondie. Dat is de originele versie. Daarvoor krijg je een man te horen die nog steeds actief is in eh, Frankrijk. Binnenkort verschijnt op zijn 66e eh, zijn nieuwe album. En dus op zijn 66e, de man is vandaag jarig. Jawel, en heb ik het over eh, Christophe... die hier in Nederland ooit een hit had met Aline... maar ook met Le Marionette. Maar eerst laat ik een nieuw talent horen. Een Française die Poolse ouders heeft. Zij noemt zich Mademoiselle K, een nieuwe plaat van haar, Meter te plaire. Euh, avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Euh, je vais, je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. bien dire papa, maman. Quand à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle jolies, les mignonnettes. Je vais, je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront, elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami, je suis leur ami, leur ami, que je suis leur ami. no tienes hora tú. ooit bekendgemaakt door de twee Belgen... onder de naam Operation Coup de Maar hier hoorde je dan het origineel Alpha, Blondie met Brigadier Sabari. Daarvoor de man die vandaag 66 jaar wordt, Christophe. En hij zong zijn jaren 60 succes Le Marionette En daarvoor nieuw talent, Mademoiselle K. met Meter te Plaire. Nog één opname uit het archief van De Wereld Draait Door Recordings. Althans, eh, in deze aflevering van de nacht ging het anders. We zullen er de komende weken nog regelmatig op eh, terugkomen en in gaan grasduinen. De zanger die bekend werd met eh, Normaal. Hier is Benny Jolink met een liedje dat komt uit het repertoire van Johnny Cash. Give My Love to Rose. Benny Jolink. I found him at the railroad track this morning. I could see the man was nearly dead. I knelt down beside him and I listened to hear the words the dying fella said. He said, Let me out of prison down in Frisco. For ten long years, I paid for what I've done. I was trying to get back to Louisiana to see my roads and get to know my son.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 Tell my boy to help his mom at home. try to find another. Cause it ain't right that you should live alone. Mister, here's a bag with all my money. It won't last long till it goes. God bless you for finding me this morning.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 En hij zong dit in het kader van de Wereld Door recordings. En ik heb het al diverse keren gezegd. Nu is de laatste keer. Je kan het allemaal morgenavond zien. Het tweede gedeelte van de Wereld Door recordings op Nederland 3 vanaf 11 uur. En heb je de eerste aflevering gemist. Dan kan je dat natuurlijk via uitzending gemist nog eens een keer terug bekijken. We gaan de, de verjaardagskalender eens even doornemen. Allereerst een eh, aantal namen waar een kruisje achter staat. Hier is allereerst Art Tatum in 1909. 13 oktober van dat jaar werd hij geboren. Hij overleed op 1956. Art Tatum, de bekende jazzpianist. keer in de duur hoorde je een compositie van George Gershwin. 1924, toen werd het eh, uitgegeven, deze George Gershwin-compositie. Somebody Loves Me. En je hoorde een opname uit 1949 van Art Tatum. Art Tatum, die 13 oktober 1909 geboren werd. 1956, toen overleed hij. 13 oktober 1921 toen werd Yves Montand geboren, 91 overleed hij en in 1926 de jazzbassist. Ray Brown, die op deze dag werd geboren. Vandaag is het precies 65 jaar geleden dat Bram Vermeulen werd geboren. Hey. opname van uh, Bram Vermeulen. Twee bijzondere opnames, want ik ben ze namelijk nog nooit op een cd tegengekomen. Je hoorde eh, Arbeidersjongen, de vertaling van eh, Working Class Hero. En daarvoor Politiek. Bram Vermeulen dus. En hij is, uh, zou vandaag 65 jaar geworden zijn. 13 oktober 1946 geboren en in de zomer van 2004. Toen was het toch wel een schok voor cultureel Nederland en Vlaanderen toen we het horen kregen dat hij plotseling was overleden. Bram Vermeulen. Wie zijn er nog meer vandaag uh, jarig? Nanou die is van 1934 en Sammy Hagger van 1947. 64 wordt de man. En eh, rust hij op zijn lauren? Nou, bepaald niet, want eh, hij is op dit moment bezig met een project... dat luistert naar de naam Chicken Food. Daarin muziceert Sammy Hagger samen met Michael Anthony... Red Hot Chili Peppers drummer Chad Smith en Joe Satriani. En die hebben gezamenlijk een album gemaakt. Nou, dat album gaan we eens proberen op te sporen. En dan zullen we je daar in de loop van de komende maanden wel het een, van de laat, een en ander van laten horen. Kiri Okiriki, dat is de zanger van de Block Party. Hij is uh, onlangs weggegaan bij de band, maar het neemt niet weg dat hij vandaag 30 jaar wordt. En vandaag 70. Ja, en nog steeds zo actief. Hij gaat namelijk volgend jaar een speciale tour doen, een Graceland Tour. Dan zal hij het complete repertoire van zijn album Graceland nog eens een keer met Zuid-Afrikaanse muzikanten ten gehoor laten brengen. 70 jaar wordt hij inderdaad. Paul Simon. Hier is hij met iets van heel lang geleden, uit de jaren 50. They call me a fool, a teenage fool. see you play. so when they see us going steady, well, let them know we're pretty cute. If they still Teenage Fool. En dit is echt eh, Paul Simon. Eind van de jaren 50, toen klonk hij op deze manier. En hij had ook een andere naam, een pseudoniem. True Taylor. Onder die naam opereerde hij toen en verschenen destijds uh, plaatjes van hem. Dit was De Nacht Klinkt Anders. Volgende week dus eh, de collega's van Human met een Jacques Brelnacht. En wij zijn er over twee weken weer met De Nacht Klinkt Anders. Mijn naam is Roel Koeners. Een mooie dag verder en tot over twee weken. En zo dadelijk het Radio 1 Journaal. Lara Renze, Marcel Oosten.